Stubenitski met het NOS-journaal. Op de kandidatenlijst van alle zittende Kamerleden op een hoge plaats. Alleen Boris van der Ham keert op eigen verzoek niet terug. De overige negen staan bij de eerste dertien. Hoogste nieuwkomer op de lijst is COC-voorzitter Vera Bergkamp op plek 5. Nou moeten de leden van D66 nog instemmen met de lijst. Het OM wil een groot DNA-verwantschapsonderzoek houden om de moordenaar van Marianne Vaatstra op te sporen. Een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut in de landelijke DNA-databank van de politie is bijna afgerond. Als dat niets oplevert, begint het DNA-onderzoek in Friesland mogelijk nog dit jaar. Deelname is vrijwillig. De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 vermoord. Bij een dubbele bomaanslag op een markt in Bagdad zijn zeker 9 mensen dood. 50 anderen raakten gewond. De bommen gingen kort na elkaar af op een druk bezocht markt in een Sjiïtische wijk. De explosies op de markt zijn de zoveelste in een serie van aanslagen gericht tegen Sjiïten in Irak. In de afgelopen twee weken kwamen daarbij meer dan 125 mensen om het leven. In New York is een schilderij van Salvador Dali gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man het schilderij in een galerie van de muur haalt, het kunstwerk in een boodschappentas stopt en ermee naar buiten loopt. Het kunstwerk van Dali met de titel Cartel de Don Juan Tenorio wordt geschat op omgerekend 120.000 euro. De scheidsrechter, die op het EK voetbal een zuiver doelpunt van Oekraïne afkeurde, heeft toegegeven dat hij een grote fout heeft gemaakt. Scheidsrechter Kassai had in de wedstrijd Engeland-Oekraïne niet gezien dat de bal over de doellijn was toen een Engelse verdediger hem wegschoot. Engeland won uiteindelijk met 1-0 en Oekraïne was daarmee uitgeschakeld. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 18 graden. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANWB.